Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste dag winkelen zonder afspraak verloopt soepel. Dat zegt de Club van Winkeliers. Vanaf vandaag kun je voor het eerst sinds maanden gewoon weer shoppen... zonder dat je van tevoren een afspraak hoeft te maken. Er zit wel een max aan het aantal klanten. In sommige winkelcentra was het druk, maar volgens de winkelorganisatie kon er in rijen wel genoeg afstand worden gehouden. Ook deze jongen in Groningen besloot te kijken. Mag weer nu hè? Dus, eh, Heb je het gemist? Nou, heel eerlijk, ik genoot op zich wel van, uh, van het thuiszitten zo. Maar het is wel lekker dat je nou even weer naar de stad kan. Eventjes uh, winkeltje bekijken, zo eh, schoenen kijken. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkelstraten... raadt de club van winkeliers aan om vooral in de ochtend en aan het begin van de week te winkelen. Een man die vorig jaar om het leven kwam bij een explosie in Utrecht... was aan het oefenen voor een plofkraak. Volgens het Openbaar Ministerie was hij lid van een criminele organisatie... die ook al locaties had verkend en pinautomaten had besteld om op te oefenen. Een ander lid is opgepakt. En let extra goed op als je vanavond laat achter het stuur kruipt, zegt een boswachter in Gelderland. Hij denkt dat dieren de afgelopen maanden minder voorzichtig zijn geworden bij autowegen. Omdat het tijdens de avondklok een stuk rustiger was dan normaal. Niemand legt de dieren uit dat ze nu weer op moeten passen, zegt hij. En Jeroen uit Gorkum heeft weer eens een wereldrecord gebroken. Het is zijn derde al. Eerder liep hij 112 keer een hoge toren op en af. En wandelde hij 5 kilometer op zijn handen. Afgelopen weekend ging het wereldrecord koprollen eraan. Jeroen was 14 uur bezig en dat ging hem niet in de koude kleren zitten. De afgelopen twee dagen ook niet zo lekker geslapen. Afgelopen nacht wat beter. Ehm, ja, wonden op mijn schouders, op mijn heup, eh, mijn hoofd eh, en veel spierpijn. Ja, dat is niet zo gek. Hij rolde 20 kilometer van Gorkum naar Papendrecht. Hij komt trouwens niet eens echt in de recordboeken, want dat kost 8000 dollar. Ja, dat is zoveel geld. Dat heb ik zelf niet. En eh, ja, de meeste mensen die halen daar een crowdfunding voorbij. Maar dat vind ik zonde. Mensen moeten hun geld gewoon gebruiken voor goede doelen of voor mensen of mensen die ze lief hebben naast hun. Dus, eh. Je krijgt het weer nog. Het is bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er vanavond kans op een bui. Vannacht gaat het op meer plekken regenen. En morgen, ja, dan is het gedaan met het mooie weer. Veel bewolking en buien met kans op onweer. Later klaart het wel wat op bij max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 ZFM. Met nu ZFM breekt de week. Oh yeah. Oh yeah. Grasduinen. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Now my room has got two windows, but the sunshine never come through. You know it's always dark and dreary since I broke você Eh, welkom, nee. Ja, sorry. Welkom inderdaad. Deze wilde ik in Dat lukt even niet. Creditate, Moondance. Welkom terug bij Tweede Uur Gastuinen. it's a marvelous night for a moon dance. With the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make room. Street Trad ooit erop in het Witte Huis. Toen nog voor president de voormalig pinderboer Jimmy Carter. Had twee eh, Grammy-nominaties en is eh, zoals velen begonnen in de gospel. En speelde met alle grote namen. Van Ray Charles, B.B. King tot eh, Aretha Franklin. Jij kent hem misschien vooral nog van haar discohit disco-hit Young Hearts Run Free. Candy State hoorde je met een nou, zalige uitvoering. Vooral door het basje van Nights on Broadway van de Bee Gees. Zo ik nog wat tips voor de Nederlandse podia. Beetje beperkt natuurlijk tot de theaters in de buurt. Maar nu eerst producer en DJ uit Berlijn. Met een naam die zo gepikt zou kunnen zijn uit de film van uh, Guy Ritchie. Namelijk Acid Polly. De muziek past ook zo in de film. Trouwens, Edda's Cumbia. don't deal in pressure. I'm practicing my patience, pause and ponder the subliminal stations. And don't you wonder who in the world is gonna put you under? The truth will unfurl, so don't be scared of the thunder, the lightning, the rain, or the rhythm. When the saints go marching in, then I go with them. Nothing can stop this. Don't open your window unless you're ready to go. Cause I'm in tune as the fat city vibrates. I'm peeping the street life and staying up real late. Allowing my mind to expand and then focus. Tell me, can you understand? It's hocus pocus. Maybe I am a magic man, but I'm surviving in the fat city clan. just might set you free. So why don't you just stop and think? It's life on the brink. Sometimes you're in the frame of a fat city mind game. Eh, wie had ze niet eh, vroeger? De cd's van de Rebirth of Cool. En ik had eh, nummer 4 meegenomen. Crazy hoorde je van The Outside. Ik weet nog dat ik mijn studentenkamer in Amsterdam aan het schilderen was... met twee cd's continu op repeat. De een was van Tracy Chapman, de ander was van Lenny Kravitz. Let Love, Let Rule, beide grijs gedraaid. En nu is de biografie uit van Lenny met dezelfde titel. Bestrijkt de eerste 25 jaar totdat het uitbrengen is van de cd. Hoe hij uitgroeide van verlegen jongen tot rockster. Zijn relatie met zijn ouders, muzikale erfenis... en de eerste concerten die hij bijwoonde van de Jackson 5 en eh, James Brown. Maar ook over plaatsbazen die afhankelijk geen idee hadden... hoe ze hem in de markt moesten zetten. Een soort Prince meets John Lennon. Dan zou je dus zeggen, hij draait iets van Let, eh, Let, Love Rule. Dat lijkt me vrij logisch, maar die heb ik dus niet bij me. kwam ik dit achter. Gelukkig wel iets anders. Let Love. Eh, what goes around comes around. Lenny Kravitz. just come around. mystical, magical, and no we don't know our potential. How could we when they lie? They cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me there's a war. Ieder jaar selecteert eh, de BBC 10 veelbelovende artiesten... voor de gerenommeerde lijst eh, Sound of the BBC. En daar staat deze artiest ook op. Green Tea Peng heet ze. Ze schijnt nogal dol te zijn op groene thee. En Peng staat voor Attractive, vandaar haar naam. Eh, je gaat nu horen wanneer ze in Amsterdam is. Tijd namelijk voor de mini-concertagenda. Ik doe even een rondje langs de velden. In Amsterdam, Haarlem en Zoetermeer. Hopende natuurlijk dat de concerten ook allemaal daadwerkelijk doorgaan. Maar ja, dat spreekt, eh, dat, mag, eh, dat spreekt voor zich natuurlijk. Het patronaat in Haarlem, jullie wel bekend. Net bevestigd, Jungle Bernard, 23 oktober. Hans Dulver op uh, eh, 26 september. Ook trouwens 80 geworden, zie ik nu. En Michelle, en Davids, Davids en de Gospel Sessions. Op zoek naar de roots van de gospel. Concert was al driemaal uitgesteld en nu dus gepland op 25 maart. Let wel op 2022, maar we zijn ook wel wat verder in 2021. Melkweg, de Van der Cat, multitalent en virtuoos bassist 9 mei dat doorgaat. 23 september eh, Kaki King, dat is een gitaar. Eh, ze schreef de soundtrack voor Into the Wild van Champagne... en werd genomineerd voor een Golden Globe hiervoor. 23 september dus, Level 42 komt naar de Melkweg... met een hoop hits en Mark King... Eh, op 11 november. Paradiso Noord dan Django Django net bevestigd, 6 november. En pianist Jules Holland, een eigen muziekprogramma op de BBC. Een eigen big band en mijn slechtste interview ooit zou het kunnen overdoen. Namelijk 23 april volgend jaar komt hij. neemt ook nog twee bandleden mee van de Selector. Je weet wel, de ska-formatie van eh, On My Radio. Uh, absolute aanrader, de wervelende funkgitarist Cory Wong, 17 oktober. En de Average White Band van onder andere Pick Up The Pieces, 25 november. Dat uh, Paradiso allemaal. Paradiso Noord dan nu. Donny Benet, oftewel Prince on a Serious Budget Cut. Concert verplaatst naar 28 mei volgend jaar. 29 mei de zoolvolle, hip-hop en jazz van onze zuidenboeren, de broers Yellow Straps. En zoals gezegd dus Green Tea Peng, 8 december. Als laatste nog een uitstapje naar Zoetermeer. Gino Vanelli, inmiddels ook al 80 denk ik. 30 september en 1 oktober in de cultuurpodium De Boerderij. Nou, hopen dat er wat tussen voor je zat. Mocht je kwijt zijn hoe zo'n concert nou voelt. Hoe werkt het ook weer? Laten we even onze herinneringen eh, opwijzigen. En vooral ons gevoel opwijzelen. Ik had het net over Cory Wong. Hij is gitarist. Hij komt uit de Prinshoek en was ooit in Amsterdam. En trad toen op met de Metropole Orkest. 17 oktober in de Paradiso. Thank you. I just feel sad to start. Them eyes, a gorgeous girl, no demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous, I must advance. I don't check for no superficial, it's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sights. These sonic fruits have got them moving around alright. blade, stepping and rising. Thank you. firing that go on even after all oh no you're suffering You just survived, soldier. Mm -hmm. And your soul is beautiful. And your soul is good. Really, Quay hoorde je, Even After All. En daarvoor dus eh, Gory Wong. 17 oktober in de Paradiso. Kaartverkopen is inmiddels gestart en gaat eh, vooral heel snel. Dus mocht je erheen willen, superleuk, eh, grote gezellig gebeuren. 17 oktober is Paradiso. De Marvelous hoorde volgens mij de eerste nummer 1 hit die Motown uh, ooit gescoord heeft. Maar helemaal zeker ben ik er niet eh, van. Daar wil ik vanaf zijn. Grasduinen zitten weer op. Dank voor het luisteren. En dank vooral aan Jeroen Menten voor eh, de mental support. volgende week dus weer. Same place, same time. Veel plezier nog met de rest van de programmering hier op CFM. Zodat ik neem de computers erover. Maar volgens mij zijn we vanaf morgen, vanaf 10 uur zijn we weer ehm, live eh, te horen. We sluiten af met de 80-jarige Tom Jones, zoals gezegd. Je kent hem natuurlijk van It's, it is, eh, It's Not Unusual, Bomb en What's New Pussycat. Nou, What's New, dat is een nieuw album. Jawel, Surrounded by Time heet het album. En pronkstuk op het album is ongetwijfeld Talking Reality Television Blues. Een spoken word song waarin Jones op geheel eigen wijze... de geschiedenis van de televisie in Amerika doorneemt. Qua sfeer is te vergelijken met eh, The End van The Doors. Ehm, grimmig dus, of Gil Scott Heron's eh, B-movie. Praat het dus, maar vooral heel dreigend. En liep het uit bij The Doors uit op een bloedige gezinsmoord. Hier eindigt Tom Jones met zijn vorm van horror. Namelijk The Apprentice van eh, Donald Trump. Nou, wat daaruit voortgekomen is, dat weten we allemaal. Reality killed by reality star. Tot volgende week. Groet Rob Benoni. Come gather around and I'll sing you a song about a crazy old world that's coming along. Till one day some fool made the decision to turn on the television. Of course, radio reported we'd all ignore it. Paper said we'd have no time for it. But before you knew it, you knew Milton Berle all had a new escape from the world. All tuned in before too soon, we were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car. Video killed the radio star. I got the talking blues. American blues is easy to do. All you gotta do is rhyme a line or two. Rhyme a line or two, and then you don't even have to rhyme again. See? I can say anything I want to now. but you know, within reason. a sitcom catchphrase game show nation. Television soon defied explanation. As the situation took to such a degree that eventually we all heard about cable TV. Of course, free TV news swore we'd ignore it, that the average family could never afford it. But again, they were wrong, eventually. Everybody wanted their MTV. We were all tuned in, but now the shock was watching a kid do a thing called the moonwalk. Sliding backwards, really, was eventually too far. Reality killed that video star. I got to talk to Blue. symbol at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself when the real world came on like it was something else. Of course, actors all acted like they weren't floored, hoping eventually that we'd all get bored. But one after another, we pretended not to act as we hurtled ever forward towards alternative facts. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon, an old man with a comb over had sold us some more.